Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Novak Djokovic baalt enorm. Hij mag definitief niet meedoen aan de Australian Open. Een Australische rechter zegt dat hij het land uit moet. De tennisser is niet gevaccineerd en daarom trok de regering zijn visum in. Dat volgt Djokovic aan, maar de rechter gaat er niet in mee. Waarom precies, horen we later pas. The court is not in a position to deliver reasons today, but will make every attempt to deliver uh, written reasons as soon as possible in the coming days. Djokovic heeft gereageerd. Hij zegt dat hij extreem teleurgesteld is, maar dat hij ook even rust neemt om de bol te verwerken. Vorig jaar won hij nog op de Australian Open, maar nu kan hij zijn titel dus niet verdedigen. In Groningen liepen gisteren duizenden mensen met fakkels door de straten. Dat is een protestoptocht tegen de plannen voor extra gaswinning. De Groningers voelen zich niet serieus genomen door Den Haag. Die maakte pas heel laat bekend nog meer gas uit de grond te willen halen. Ook stonden mensen afgelopen week uren in de rij voor een subsidieregeling. Japan, Nieuw-Zeeland, de Verenigde Staten en Peru allemaal hebben ze schade door een tsunami na een vulkaanuitbarsting bij de eilandengroep Tonga. Zo werden, auto's in Californië door het water meegesleept. Hoe het er op de eilandengroep zelf aan toe gaat is niet duidelijk, want contact is lastig, al lijken er geen slachtoffers te zijn. En op veel plaatsen kon je gisteren weer eens op een terras een biertje en een bitterbal wegwerken. Cafés en restaurants gingen open uit protest. En de meeste gingen tegen vijven wel weer dicht. Maar niet in Os, in Brabant. Daar hielden meerdere tenten de deuren wat langer open. Deze eigenaar vindt het wel kunnen voor een keer. Het is, eh, nou, het is gedoogd. En zolang het is gedoogd is het grijs gebied. En in Nederland weten we dat het eh, grijs gebied... Eh, dat mag veel. Vonden zijn gasten ook wel prettig dat ze buiten de deur konden eten? Kan gewoon veilig, dus ja, waarom niet? Was u er snel bij toen eh, u ervan hoorde? Meteen aan tafel gereserveerd? Ja, We hebben meteen gebeld. Gereserveerd. Ja, we zouden hier eigenlijk naar de opening eh, gaan op zondag. En dat was de dag dat hier eh, dat lockdown begon. Dus we dachten, nou, als het dan de eerste dag dat het kan, dan willen we heel graag hier naartoe. Ja, dus ja, heel tof. Het weer dan hier en daar wat mist. Verder grijs met vooral in het oosten wat regen.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 Opmerkelijk aan deze single is dat de artiest wordt vermeld als zijnde Toets Tielemans, whistlers en pleitgitaars. Terwijl hij nou juist beroemd werd eh, met zijn mondharmonica. Uh, Zowel eh, zover was het echter in 1962 niet op deze zin. Erlanders werd de Mountain Whistler als de eh, A-kant gekozen. En werd Zet de B-kant. Opmerkelijk is wel, eh, en ook wel leuk weetjes, dat Toelemans noemde het nummer Bluesette... vanwege de royalties die hem daarmee toevielen. Ook wel schetsend zijn social security nummer. Nou, het is bevolkt in Zandvoort. Het is Zondag 16 eh, januari 2022. Mijn naam is Marco. U luistert naar de eh, Jazz op ZFM. without sleep. met het nummer I Should Care. Lauren Henderson is geboren op 5 eh, november 1986 in Amerika. En eh, haar basis is New York en Miami. De volgende plaat die ik heb klaar heb staan... dat is een, eh, een Nederlandse zangeres. Die, die ik wel vaker draai en waar ik ook een warm hart toe draag. Dat is Laura Fici. this love of mine. werd geboren als dochter van een Nederlandse eh, vader, de Philips-directeur... en een Egyptische moeder die buikdanseres van beroep was. Voor beide ouders was het eh, hun tweede huwelijk. Uit hun eerste huwelijk hadden ze al drie dochters. Fietsi groeide van haar vierde jaar op in Uruguay. En toen ze acht was, keerde zij terug in Nederland. Nou, die heeft echt wel eh, een, een, leven achter zich. En ze is ook onder andere bekend natuurlijk van... van de meidengroep. En ik me er even niet meer opkomen. Nou, uh, uh, nou dat uh, hou ik even vast. De volgende plaat die ik klaar heb staan is Eva Suzanne. A lovely place to go, where we can hang out, chill and flow. Lay in sun and take it slow. It's called Park Suzanne met uh, eh, Belleville. En de naam die ik natuurlijk nog schuldig was eh, voor Laura Fici... die eh, haar carrière begon in de bekende meidenband van Centervolt. En later startte ze natuurlijk haar solo-carrière als jazzzangeres. En daar heeft ze natuurlijk ook haar sporen mee bediend. Ze is onwijs bekend in het, in het Verre Oosten, zoals in China en Japan. Er is trouwens nu ook een LP uitgekomen... Die was dan een tijdje uitgekomen in, China. Die is ook opgenomen in China. En eh, het zijn allemaal eh, Chinese muzikanten die erop eh, op spelen. Later in, dit, deze uitzending zal ik ook een nummer van deze LP spelen. Ehm, en we gaan gelijk verder met Erin Boheme. I love being here with you. With you there would never be a bore Cause I love being here with you Singing in the shower, laughing by the hour Life is such a crazy game Love all kinds of weather as long as we're together I love it when you say my name I like good wine fine cuisine and candlelight.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 Passarinho no mal, Pedro de tiradeira. Eu me ave no céu, eu me ave no chão. E um reggaeton em fome, um pedaço de pão. É o fundo de poço, é e o fim do caminho. No rosto desgosto, e um pouco sozinho. I spear, a spike, a point Daniel It's a drip, it's a drop, it's the end of the tale. It's the do wanna leave in the morning light? The shot of a gun in the dead of the night. A mile a must have a bump.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 E pau, e pedra, é o fim do caminho. E me restou de toco, e um pouco sozinho. E pau, e pedra, é o fim do caminho. Em restos de topo, em pouco sozinho. São as águas de março. stem van Hallie Lauren. En Hallie Lauren is een eh, zangeres uit Alaska, uit het koude hoge noorden van Amerika. En met dit album stond ze eh, jaren eh, op, op één in Japan voor het album. Het volgende nummer dat ik klaar heb staan is uit een hele andere hoek van de wereld. En dat is uit Mexico. En dat is de Big Band Jazz de Mexico. En het grappige is dat de stad Mexico eigenlijk ervoor heeft gezorgd dat deze eh, band werd samengesteld om eh, jonge muzikanten een kans te geven. Zoals gezegd, eh, de big band Jazz de Mexico met het nummer All of Me. take all of me see That I'm not without you my I never use goodbye. Let me with eyes I cry. Oh yeah, how can I go? da ba da dee da ba da ba da da ba da da da ba da ba da da dee da Ba ba ya da ba da da ba ba da da da da da da da da da sweet da da. klanken van eh, Big Band de Mexico. En vooral omdat het een, eh, een leuk verhaal natuurlijk daarachter is... dat deze band eh, samengesteld is vanuit de stad Mexico... om jonge mensen een kans te geven. Nou, we blijven nog even op het Amerikaanse continent. We gaan weer terug naar de Verenigde Staten van Amerika. Het volgende nummer wat ik klaar heb staan is van James Oscar Smith. Ook wel Jimmy Smith genoemd. Als kind leerde hij zichzelf piano spelen. En in 1951 maakte hij kennis met het Hammond-orgel. Nadat hij Wilbur Davis had gehoord richtte hij zichzelf van 1954 geheel op het orgel. Het is een hele andere soort eh, van muziek natuurlijk als net de big band en nu een Hammond B3-orgel. Eh, het is natuurlijk een prachtige klank ook, eh, en het is ook specifiek voor de jazz. Ik zou zeggen, uh, luister jezelf en geniet ervan. thank you klanken van eh, Jimmy Smith. Dit nummer duurt nog ongeveer 15 eh, minuten. Dus eigenlijk te lang eh, om in een radio-uitzending te spelen. Maar om wel een beetje in hetzelfde genre te blijven... heb ik nog een, een artiest gevonden. En dat is ook wel een hele bijzondere artiest. En die heeft ook wel heel veel betekend in de, in de, in de funk, de jazz en de blues. En dat is uh, Maceo Parker. En als je dan denkt van Maceo Parker... die naam komt mij bekend voor, dat klopt... Want hij heeft jaren gespeeld als uh, vaste saxofonist in de James Brown band. En eigenlijk is hij daar door toeval in terechtgekomen... omdat zijn, zijn, eh, zijn broer Melvin is drummer. En die werd eh, gevraagd voor de band en eh, James Brown. En die zei van nou, ik wil wel veel komen spelen... als mijn kleine broertje mee mag komen spelen op, op saxofoon. Nou, later is hij helemaal... solo gaan met zijn eigen band. hij is al in de tachtig en hij toert nog steeds, als het mogelijk is... in verband met covid, door over de hele wereld. Zoals gezegd, Maceo Parker. de Maceo Parker. Maar ook dit nummer moet ik jammer genoeg eh, onderbreken... want het duurt ook nog een, eh, een minuut of tien. En dan eh, hebben we wel een beetje erg weinig variatie in, in deze radio-uitzending. Maar van deze prachtige Amerikaanse saxofonist... gaan we naar een hele fijne Nederlandse trompetist. Deze trompetist komt uit Nederland, hij komt uit Rotterdam. zijn naam is Jan van Duiker. Ik heb hem al, al vaker gedraaid in mijn uitzendingen. Maar ik ben ook absoluut fan van deze super veelzijdige eh, trompetist... die ook verschillende genres speelt. En ook onder andere vaak met het, eh, met het eh, orkest van het, het, Amsterdamse orkestgebouw speelt. Maar deze is samen met, met een paar andere grote namen uit Nederland... waaronder Candy Dulver. zijn al bijna weer aan het eind gekomen van dit eerste uur jazz op zondagochtend van 10 tot 12.